Ik zoek heel mijn leven, het doel lijkt zo dichtbij. Dus altijd zal ik doorgaan, want jij hoort bij mij. Ik heb angstig lopen dwalen, altijd doelloos in het rond geen richting of geen reden, totdat jij me eindelijk vond. Als jij me aankijkt, weet ik waar ik heen moet gaan. Want jouw liefde is de richting en mijn hart wijst het aan. Ik zweef van geluk. Want als iemand je helpt zoeken, blijft dit een verborgen schat. Ook zonder om te kijken, weet ik dat je bij me staat. Ik neem je in mijn armen, nee het is nog niet te laat. Want nu is het tijd om weer mezelf te zijn. Mijn angsten laat ik achter me, ze krijgen. six.